Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is vannacht weer een explosie geweest bij een Surinaams geldwisselkantoor. Rond kwart voor vier ontplofte er iets. Niemand is gewond geraakt, maar het pand is wel beschadigd. Bij panden van Surichange worden de laatste tijd vaker explosieven neergelegd. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn de kantoren daarom verplicht gesloten. Mogelijk wordt er via Surichange geld wit gewassen. En de prijzen zijn vorige maand weer verder gestegen, meldt het CBS. Vergeleken met precies een jaar geleden was het leven 6,1 duurder. Je was vooral meer kwijt aan brandstof en energie. Ook eten, drinken en tabak werden ietsje duurder. De laatste maanden stijgt de inflatie elke maand weer wat harder. En Rusland heeft weer luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn drie doden gevallen, onder wie twee kinderen. De raketten kwamen onder meer neer op een polykliniek voor kinderen, twee scholen... en ook een politiebureau werd geraakt. De laatste weken wordt Kiev bijna elke dag aangevallen door Rusland. En het was spannend, maar de winnaar van de Europa League was gisteren een oude bekende. Sevilla en AS Roma speelden met 1-1 gelijk en toen moesten penalties de beslissing brengen... Sevilla-speler Montiel miste eerst, maar mocht toen opnieuw... omdat de keeper te vroeg van zijn lijn was gekomen. Una extra, un penalti extra. Viene Montiel derecha, Sevilla! Sevilla! Ja, de Europa League is eigenlijk een beetje de specialiteit van Sevilla. Het is al de zevende keer dat ze dat toernooi winnen. En het weer nog. De dag begint bewolkt. Daarna breekt de zon op veel plaatsen door. In het noorden blijft het grijs bij een graad of 15. In Limburg zijn er meer opklaringen. Daar kan het 21 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is ook in Noord-Holland begonnen. De meeste vertraging daar op dit moment op de N247 Hoorn richting Amsterdam.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 Het pand raakte beschadigd, maar er zijn geen gewonden. Bij het gebouw en bij andere vestigingen van Surichange waren eerder al ontploffingen. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn afgelopen nacht zeker drie doden gevallen... onder wie twee kinderen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Er zou onder meer een polykliniek zijn beschoten. Het weer. De dag begint bewolkt. Later is vooral in het midden en zuiden geregeld zon. Het wordt 15 tot 21 graden. twisted through the boogie line. Sweet sound twisted through the boogie line.